De premier van Maleisië gaat een stap verder. Hij zei op een persconferentie dat het stuk vleugel inderdaad van de vermiste Maleisië-Boeing is. Nabestaanden ergeren zich eraan dat er geen eensluidende verklaring is. Zij zeggen dat ze na 17 maanden eindelijk duidelijkheid willen. In de Japanse stad Hiroshima is herdacht dat de stad 70 jaar geleden werd getroffen door een Amerikaanse atoombom. Vannacht hielden duizenden mensen een minuut stilte op het moment dat de bom viel. De burgemeester riep de grootmachten op kernwapens af te schaffen. In 1945 gooiden de Amerikanen een atoombom op Hiroshima om Japan te dwingen tot overgave. Na een tweede atoombom op 9 augustus op Nagasaki capituleerde Japan. De Amerikaanse komiek Bill Cosby moet onder Ede een verklaring afleggen over seksueel misbruik van een meisje. Dat heeft een rechter in Los Angeles bepaald. Cosby zou in 1974 een meisje van 15 hebben aangerand. Pogingen van Cosby om geen verklaring te hoeven afleggen liepen op niets uit. Hij moet op 9 oktober bij de aanklager komen. Judy Hutt, de vrouw die hem beschuldigt, legt zes dagen later een verklaring af. Ruim 40 vrouwen hebben Cosby al beschuldigd van aanranding. In Beekbergen heeft een verwarde vrouw urenlang hoog in een elektriciteitsmast gezeten. Ze klomde gisteravond om 9 uur in. De mast staat bij een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. De stroom werd van de mast gehaald en de politie en de brandweer wisten haar vannacht om 1 uur met een hoogwerker veilig naar beneden te krijgen. Dan het weer nog.